uur. Waterbalgemoed met het NWS Journaal. Zanger Johnny Lyon is overleden. Dat meldt zijn collega Rob de Nijs op Facebook. Johnny Lyon, die eigenlijk John van Leeuwarden heette... is vooral bekend van de hit Sofietje uit 1965. Daarvoor speelde hij in de band Johnny and the Jumping Jewels. Johnny Lyon was al enige tijd ziek. Hij is 77 jaar geworden. ProRail gaat beter opletten welke grond langs het spoor in de toekomst mogelijk gebruikt zal worden. Dat schrijft staatssecretaris Van Veldhoven aan de Tweede Kamer. De afgelopen jaren verkocht de NS stukken grond aan particulieren... omdat ProRail ze niet nodig dacht te hebben. Toen de spoorbeheerders ze later alsnog wilden hebben... vroegen de eigenaren daar miljoenen voor. China en de Verenigde Staten hebben gesprekken over hun handelsconflict optimistisch afgesloten. President Trump zei tijdens een bijeenkomst met een Chinese delegatie in het Witte Huis dat het bereiken van de grootste handelsovereenkomst ooit mogelijk is. Hij wil binnenkort een overeenkomst tekenen met de Chinese president Xi. Beide landen bestookten elkaar de afgelopen tijd met importheffingen. Het Centraal Museum in Utrecht heeft op een veiling in New York een schilderij gekocht dat al sinds 1933 op het verlanglijstje stond. Het Godenmaal van de Utrechtse schilder Joachim Utewaal. Hij schilderde de mythologische voorstelling rond 1600. Bijzonder aan het werk is dat Uterwal het schilderde op koper. Het Centraal Museum betaalde ruim 4,3 miljoen euro voor het Godemaal. Wanneer het in Utrecht wordt tentoongesteld is nog onduidelijk. Edwin Evers heeft de Gouden Radioring gewonnen... voor zijn ochtendshow Evers staat op op Radio 538... waarmee hij eind vorig jaar is gestopt. In 2006 kreeg hij de prijs ook al. De grote verrassing dit jaar was Bram Krikken. De slam-dj werd verkozen tot aanstormend talent... en tot beste mannelijke presentator. Het weer, een sneeuwzone trekt van zuid naar noord. Er valt op veel plaatsen 2 tot 5 centimeter. In het hele land geldt code geel wegens gladheid. Na de sneeuw is het droog, maar het blijft bewolkt en het wordt 2 tot 4 graden.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 En de eh, Velzertunnel werd in noordelijke richting afgesloten vanwege technische problemen. Maar de tunnel is dus weer open. Vooral richting Alkmaar levert dat nog wel file op op de A9. Tussen Haarlem-Zuid en Knobbert Beverwijk staat 12 kilometer en is de vertraging drie kwartier. Op de A5 richting Amsterdam staat voor de aansluiting met de A10 bij Westpoort 5 kilometer. En heb je een kwartier extra nodig. Heeft onder andere te maken met een ongeluk op eh, de A10, de A10 Noord richting de A10 West.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 Ben ik bij u. En met, uh, ja, wat mij betreft altijd wat easy listening jazz. En het is tevens ook mijn laatste uitzending voorlopig vanwege privéomstandigheden. Zeg nooit nooit, want bloedkuip waar ik niet gaan kan. Maar helaas moet ik op dit moment even afhaken wat betreft veel radio gebeuren. En eh, ja, je moet selectief zijn in het leven, helaas. Michel Legrand overleden. Ja, een, een, fantastische componist. En het liedje wat ik zojuist draaide... nou, liedje klinkt zo oneerbiedig. Ik bedoel eigenlijk eh, het nummer. Eh, het, het fantastische nummer wat ik zojuist voor u draaide... The Windmills of Your Mind. Een van de meest gecoverde nummers... composities, moet ik zeggen, van, van, van de eeuw kan je wel zeggen. Want eh, ja, wie heeft dat nou niet gezongen of gespeeld? Welk orkest heeft dat niet nagedaan? Michel Legrand. We zullen hem gedenken, maar gelukkig is zijn muziek volop... Eh, op de geluidsdragers aanwezig. Dus we zullen hem nog vele malen kunnen beluisteren. En dat gaat eh, voorlopig nog wel even door. We gaan nu naar de rustige nachten. En dat doen we met Karen Souza. Quiet Nights of Quiet Stars. Stille sterren ook nog, ja. and quiet dreams. Quiet words by quiet streams. In a window that looks out on Corcovado. Oh, This is where I wanna be. Here with you, so close to me. Till the finer flicker of light. bos Een bossa had je zo bij de koffiezondag. Dat is toch mooi meegenomen. We gaan eh, even eh, praten met Marta. Kent u Marta? Nou, die ook nog mijn liefje. Marta, mijn liefje. Nee hoor, ik heb het over Martha, my dear. En dat is dan eh, een nummer wat u allemaal kent van... <clears throat> sorry, de White Album van de Beatles. En dat wordt nu vertolkt door een jazzy groep. Uh, Herb Albert en zijn Tijuana Martha, my dear. een beetje van, eh, van het rustige uh, jazzrepertoire, luisteraars. Ik, ik ga nooit zo los met, eh, met modern jazz en zo. Bent u ook niet van mij gewend. En ook, zijn zijn net al, mijn laatste uitzending voorlopig bij Zivem Zandvoort... wat het wat de jazzprogramma betreft. Gaat ook niet een wild programma worden. Ik, ik hou het een beetje rustig. Saampjes doen we dat. Just the two of us. Chris Delano. was. Ja, luisteraars, dan gaan we nu verder met CCO. Nee hoor. CCO is natuurlijk gewoon een lekker bakje koffie. En daar geniet ik nu van. En uh, u geniet van All of Me. Van Big Band Jazz de ermee. Wanna take all, all of me All again, just see That I'm not good without you you Do Take my lips I never use Let me with eyes that cry. Oh, yeah, how can I go? but. uit, eh, uitnodiging van die dame zo op de zondagochtend. Why not take all of me? Je mag me helemaal hebben. Dat zingt ze eigenlijk, hè? Nou, ik weet niet hoe ze eruit ziet verder. En eh, ik wil niet altijd kritisch zijn, hoor. Dus ik ben gauw tevreden. <laughs> Laat ik het maar zo zeggen. Eh, in ieder geval als het om haar muzikale talent gaat. Want dit was een big band. En zij staat bekend, denk ik, als zangeres mee. Want zo staat het in de titel. Big band Jazz de May. Nou, zat helemaal mee. Ook voor eh, u allemaal luisteraars thuis, want u heeft ervan mee kunnen genieten. Promise de Moi La Lune. Prom? Nee, moet je, even, moet je wel even goed uitspreken, Charles. Kom op. Promise Moi la lune, oftewel beloof mij de maan. We hadden van de week een bloedmaan, die heb ik ook nog gefotografeerd. Staat ergens op Facebook. mooie foto van de bloedmaan. Maar Eddie Mitchell die gaat erover zingen. En dan alweer met een big band, ja. dans l'espace, auprès des étoiles, vers les planètes Jupiter ou Mars. En d'autres mots, aime-moi. En d'autres mots, road. Oh, that's one. dank u, dank u. Ja. <laughs> Merci. Ja, dat zei ik al, dank u. Merci beaucoup. Ja, dat was uh, Eddie Mitchell. En eh, eh, ja, wij zeggen allemaal loop naar de maan. Eddie Mitchell zegt promise moi la lune. En het is natuurlijk eigenlijk gewoon fly me to the moon. Dit is Billy Rich, drummer. Ja, daar hou ik van. was de Buggle Coal Rack. De big band van Buddy Rich. Trommels, trommels en nog eens trommels, zou uh, Paul van Gorkum zeggen. Eh, de bron van Bassie gaan. Als hij het over trommels hebt. Ja, nou, misschien vond het wel leuk. Misschien vindt u drummen wel net zo leuk als ik. En daarom heb ik het ook eventjes voor u gedraaid. Maar eh, nu weer even wat een, een beetje serieuzer onderwerp, luisteraars. Want ik wilde eigenlijk de Love voor u draaien... van de Stella Starlight Trio. Nou, weer die sterretjes erbij triootje. Hè? Stella erbij. Nou, Tainted Love. Een beetje zwoele stem volgens mij heb Ja. Helemaal goed voor de zondagochtend. Althans voor mij wel. Sometimes I feel I've got you. Run away, I've got you. get away from the pain you drive into the hurt of me. The love we share seems to go nowhere, and I've lost my light. For I just and turn, I can sleep at night.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 Tainted love. Ja, geschilderde liefde. Nou, dan kom je lekker uit de verf als je zo eh, je liedje ontmoet, toch? Nou, ik ga nou een nummer draaien, luisteraars. Het is niet bepaald duurzame muziek. Ik zal u uitleggen, wat is nou duurzame muziek? En wat is geen duurzame muziek? We hebben het natuurlijk over klimaatbeheersing. Dan zult u zeggen, klimaatbeheersing en jazz. Ja, nou ja. Michael Bublé die maakt zich een beetje schuldig aan eh, het niet duurzame eh, eh, maken van muziek eigenlijk.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 Ja, toch gaan er eh, massaal nog mensen op vakantie. Dus, eh, dat, blijft gewoon volgens mij ook zo. Hoor. Dus eh, ik zie niet hoe dat allemaal opgelost moet gaan worden met onze klimaatbeheersing. Engelen, die vliegen ook, hè, engelen. Die vliegen ook. Maar ja, die stoten geen CO2 uit, dus dat, die mogen gewoon blijven vliegen. Vooral beschermengeltjes, hè, dat is... die moeten we ons niet ontzeggen, luisteraars. God bless the child. Prachtig gezongen door Eva Cassidy. Een beetje bluesy gaan, hè? Slow blues. Them that's got shall get. Them that's not shall lose. So the Bible says. God bless the child who's got his own, who's got his own. Yes, the strong gets more, while the weak ones fade. Empty. Ja, gezongen. Eva Cassidy, God Bless the Child. Ik begon de uitzending met een nummer van, natuurlijk van de overleden Michel Legrand. The Windmills of Your Mind was dat. Nou, dat wordt ook heel mooi gezongen door Dusty Springfield... en die ga ik u toch ook niet onthouden.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 smile like a wheel. als je dat toch eens zou kunnen zien, een duif met kippenvel. Want eh, ja, mijn naam is natuurlijk Duif. En ik heb echt kippenvel van dit nummer. Onwaarschijnlijk, hè? Een duif met kippenvel. En toch gebeurt het zomaar. Better Than Anything wordt gezongen door Diane Kroll. Engels walsje, zo te horen. Better than cream cheese and bagels. Better than honey on bread. Better than champagne and pretzels. Better than breakfast in bed. Better than chili rellenos. Better than chocolate eclairs. Better than hot house tomatoes. Better than fresh Bartlett pears. Better than dining a la carte. Or simply gastronomic Better than being a queen. Better than oil wells and gold mines. Better than pastures of green. Better than finding a horseshoe. Better than losing your head. Better than anything ever thought of. Better than anything ever uh-huh. said. Better than singing right out loud. cereal I'm late for up at Barney's, but it's still better. Oh, come on, come on. What about that 30% sale at Jimmy Choo's and Saks Fifth Avenue Friends and Family Day? Huh? Still better. Well, maybe close second. Very close second. Ja, u hoorde er natuurlijk nog een andere dame bij. Want het werd niet alleen maar gezongen door Diane Kroll... maar ze deed dat samen met Natalie Cole. Ja, Diane Kroll, gelukkig nog een leven.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 You and I are just like a couple of tots running across a meadow, picking up lots of forget-me-nots. You make me feel so young make me feel there are songs to be sung, bells to be rung, wonderful fling to be flung. And even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do today. Cause you, you make me feel so young. You make me feel so young. You make me feel so young. Ooh, you make me feel so young. Ja, Duif, wie bedoel je nou? You make me feel so young. Nou, ik bedoel jou en jou en jou en jou en jou. Ja, jullie allemaal. Luisteraars. Ja, dat betekent dat ik alweer bijna naar de klok van 11 uur ga.